ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk debat in de Tweede Kamer over het afschaffen van tijdelijke huurcontracten. Meerdere partijen willen dat een vast huurcontract de standaard wordt... zodat je als je een huis huurt niet meer in onzekerheid blijft zitten. Een voorstel dat het leek te gaan halen... totdat de VVD en het CDA tegen begonnen te sputteren. Die willen dat sommige huiseigenaren nog wel huurders eruit kunnen zetten, vertelt mijn collega Wilco. Vooral de VVD wil dat eigenaren van maximaal één huurwoning de huur kunnen opzeggen als ze de woning willen verkopen. En het CDA wil een specifieke uitzondering voor eigenaren die een woning willen verkopen aan bloedverwanten in de eerste lijn. Dus dan heb je het over kinderen of ouders. Leraren op middelbare scholen willen over twee weken gaan staken. Volgens de onderwijsvakbonden zijn de lonen van de leraren veel te laag. Een loonsverhoging moet ervoor zorgen dat meer mensen het onderwijs ingaan. En dat is nodig, want er is nog steeds een flink tekort aan docenten, zeggen de vakbonden. Gisteren was de staat van het onderwijs. En daarin bleek dat er echt een schrikbarend aantal eh, vacatures open zijn blijven staan. Eh, teruglopen van de instroom bij de lerarenopleidingen, uitval van starters en dergelijke. Dus ja, het wordt niet beter. En niet alleen in Nederland loopt je bankrekening sneller leeg als je boodschappen doet. In Italië maken ze zich nu zorgen over de prijs van pasta. Je hoort correspondent Helene Daans over de prijsstijging. Gemiddeld in het hele land met 17 procent, maar op sommige plekken wel met 50 procent. Dus bijvoorbeeld in Florence kost een pak pasta nu anderhalf keer meer dan vorig jaar. De Italiaanse Consumentenbond heeft dat onderzocht en die heeft eh, alarm geslagen. Want een gemiddelde Italiaan die eet gemiddeld per persoon 23 kilo pasta per jaar. Dus zij vrezen dat gaan we voelen in onze portemonnee. Vandaag is er in Rome crisisberaad over de gestegen pastaprijs. Het weer, vallen wat regen en onweersbuien, vooral in het midden en zuiden.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 Drankje toe, dansje doen. Raad je toe, ik lach je toe. Geen stress, lil mama, I look after you. Yo, yo, yo, and they know. Volop in de picture of ik lay low. Ik ben af en toe een hate Ik ben op licht, ik ben op lobby, ik ben op fuego.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 Shout-out naar mijn dame, shout-out naar de vader. Dus mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen kill, ik pak ze aan. Move swiftly, zo van dag te dan. Twintig jaar in deze oller dan mijn achterbank.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 De pols geeft licht als een kermis. We dragen kleding van verschillende ontwerpers. Ik heb mijn money op de als reserves. Ik heb mijn attie op de straat als ze zwerven. Fuck, het is mijn nieuwe remedy. Mijn matties noemen me Denna, mijn neefjes noemen me Pedi.